1 uur. Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Het Noordzeekanaalgebied dreigt een aantrekkelijke smokkelroute te worden. Het gebied van IJmuiden tot aan de Amsterdamse haven wordt volgens onderzoekers interessanter vanwege strengere controles in Rotterdam. Ook leggen er door een nieuwe sluis binnenkort veel grotere zeeschepen aan. Volgens de onderzoekers moeten lokale autoriteiten beter samenwerken tegen de smokkel. Nederland stuurt waarschijnlijk al volgende week de eerste tienduizenden AstraZeneca-vaccins naar Suriname. Dat stond eerst nog gepland voor de tweede helft van de maand. In totaal moeten er tot 750.000 vaccins van AstraZeneca worden gedoneerd aan het land. Dat zwaar is getroffen door de coronapandemie. Vanmorgen vertrok al een vrachtvliegtuig met medische spullen en zuurstof naar Paramaribo. En vrijdag vertrekt er een team van zo'n 20 medici. Meer dan de helft van de Nederlandse bloeddonoren heeft antistoffen tegen corona in het bloed. Een maand geleden was dat nog bijna een derde. De stijging komt doordat steeds meer mensen zijn gevaccineerd, meldt bloedbank Sanquin. De grootste stijging is te zien bij groepen die als eerste werden geprikt. Zo werden bij 90% van de donoren ouder dan 70 jaar antistoffen gevonden. In de Amerikaanse stad Tulsa is de massamoord herdacht... waarbij witte bendes 100 jaar geleden een van de rijkste zwarte buurten in de VS verwoesten. Zo'n 300 zwarte mannen, vrouwen en kinderen werden vermoord. En bijna 10.000 mensen bleven dakloos of hulpbehoevend achter. Voor het eerst was ook de zittende president bij de herdenking. President Biden zei dat hij wil dat alle Amerikanen het hele verhaal kennen. De massamoord werd volgens Biden lang genegeerd in de geschiedenisboeken. Het weer. Het is helder en vannacht koelt het af naar een graad of 11.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 Take me as I am Swear I do the best I can Say I'm not going anywhere You were there for me when I was acting selfish And you prayed for me when I was out of faith You believed in me when ain't nobody else did It's a miracle you didn't run away You were there for me when I was acting selfish was out of faith, You believed in me when ain't nobody else did.